in volle omvang tot de Nederlanders zijn doorgedrongen. Voor de wederopbouw in Pakistan zijn volgens de VN miljarden dollars nodig. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 1 miljoen euro aan noodhulp beschikbaar gesteld. Entertainmentbedrijf Walt Disney heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. Het Amerikaanse concern maakte 1,3 miljard dollar winst, een stijging van 40 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Disney heeft de laatste tijd flink bezuinigd. Daarnaast droegen succesvolle films zoals Toy Story 3, Alice in Wonderland en Iron Man 2 bij aan de winst. Ook de televisietak deed het goed, vooral de sportzender ESPN. De wereldberoemde pretparken van Disney doen het minder goed. De bezoekersaantallen lopen terug en de kosten stijgen. De schade door de branden in Rusland kan oplopen tot 14 miljard dollar, hebben economen berekend. De economische groei zal daardoor aanzienlijk lager uitvallen. De regering heeft beloofd dat de branden rondom Moskou aan het eind van de week geblust zullen zijn. De smog in delen van Moskou is inmiddels wat afgenomen door regenbuien. Het weer, vannacht op veel plaatsen regen.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 Zeker 14 miljoen mensen zijn door de overstromingen getroffen. Voorzitter Karimi van de samenwerkende hulporganisaties zei in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen dat voor een grote nationale inzamelingsactie in Nederland te veel kosten moeten worden gemaakt. De opbrengsten zullen daar niet tegen opwegen, verwacht ze. Uit ervaring blijkt dat in de zomer minder wordt gegeven, zegt Karimi. Bovendien zou de ramp nog niet in zijn volle omvang tot de Nederlanders zijn doorgedrongen. Voor de wederopbouw in Pakistan zijn volgens de VN miljarden dollars